7 uur. met het NOS-journaal. Bij het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente in Enschede verdwijnt 1 op de 10 banen. De 300 arbeidsplaatsen worden geschrapt bij ondersteunende diensten en mogelijk in de patiëntenzorg. Het ziekenhuis is net verhuisd en moet 30 miljoen bezuinigen. Staatssecretaris Dijkhoff voelt er niks voor alle gemeenten te verplichten vluchtelingen op te vangen. Vluchtelingenwerk Nederland pleitte eerder vandaag daarvoor. Dijkhoff denkt dat dit niet leidt tot meer draagvlak in de samenleving. Hij is blij dat vanaf volgende week geen crisisopvang meer nodig is. Maar het blijft hard werken om dat zo te houden, zegt Dijkhoff. Ook in de avondspits is het treinverkeer in het zuiden nog ontregeld. Op het traject Den Bosch-Tilburg rijden de rest van de dag geen treinen meer. Bij Den Bosch lag vanochtend alles stil nadat een bovenleiding kapot was getrokken. Gedurende de dag werd er op enkele trajecten weer gereden... maar pas aan het begin van de avond is het treinverkeer tussen Den Bosch en Eindhoven weer op gang gekomen. De Nederlandse muziekwereld heeft een goed jaar achter de rug. De omzet steeg met 10 De grootste groei in 25 jaar, zegt de branche. Dat kwam vooral door de streamingsdiensten die steeds populairder worden. Ook gaat het iets beter met de verkoop van cd's en platen. Verder kon de muziekindustrie meeliften met het succes van Nederlandse bands, waaronder Dotan en Kensington. De Nederlandse waterpolo-vrouwen hebben de finale van het Europees kampioenschap bereikt. Ze versloegen in de halve eindstrijd met strafworpen van titelhouder Spanje. Morgen speelt Nederland in de finale tegen de winnaar van het duel tussen Italië en Hongarije. De Europees kampioen plaatste zich voor de Olympische Spelen deze zomer in Rio de Janeiro. Het weer vannacht daalt het kwik naar 0 tot min 5 graden. Morgen is het eerst droog en schijnt soms de zon... maar in de middag valt er op steeds meer plaatsen regen. In het noordoosten kan het gaan ijzelen... bij maxima tussen 0 en plus 5 graden. En dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat nog file op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Muiden 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De A2 Utrecht en Bos bij Geldermalsen 2 kilometer. Op de A6 Lelystad Muiden bij knooppunt Muidenberg 3 kilometer. Door een ongeluk is er op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Zevenhuizen een rijstrook dicht en de file daarachter is 4 kilometer.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 Van David Guetta. The only thing we know how to do. said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Hey. Come on, baby, and drop it. Scrub the floor and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket traffic while the club crowd are just watching you work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. And it's going fast cause I feel like a superstar. And you may not have it, I might have just broke the law. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours it's the only thing we know how to me working Play hard, keep hard again like it's your job. Eh. Ja, leuk dat je luistert naar het tweede uur voor CFM Jong Zandvoort. Les hommes et tous les mêmes Macho mais tu, monde ma vie est infidèle Si prévisible, non je ne suis pas certaine Que, que, que tu le mérites, avez de la chance que vous aime dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant C'est le monde à l'envers. Moi, je le disais pour te faire réagir seulement. Toi, tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla, mais non, non, non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Moss qui est éternel. Manche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. les mêmes, et y en a marre, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes matter where you are, light us up. We gon' start a riot tonight, tonight, tonight.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 De intree is volledig gratis. Wil je nou opgeven voor een uh, kraampie, plekje, wat het ook is? Dat kan bij rommelmarkzandvoort.gmail.com rommelmarkzandvoort.gmail.com Dan ook op 31 januari. Dan is eh, de 10.000 uh, eh, stappen van Zandvoort er weer. Vanaf 10 uur is de start bij de Oude Halt. Dat is de, snack, de snackbar de Oude Halt, sorry. En ook meedoen is volledig gratis. Wij gaan weer... Ja, je hebt me een tijdje geleden gehoord, maar dat maakt niet uit. Je luistert nog steeds naar CFM Jong Zandvoort. Je, we gaan nu luisteren naar Heaven van Sean Frank. Lately I've been chasing daylight Cause I don't wanna go, I don't wanna go without you Think I loved you in another life Even in the dark, even when it's cold, you stay true Even Even hell would feel like heaven.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 Op nummer 4 staat Sinister 2, 16 jaar en ouder. Op nummer 3 staat Schone Handen voor 12 jaar en ouder. Op nummer 2 Knok met 16, uh, eh, voor 16 jaar en ouder. En op 1 staat Amir. Oh, nee, wacht. Oh, dat heb ik nog niet gezegd. Het spannende muziekie. Het spannende muziekie. ken de film zelf niet. Maar op nummer 1 staat American Ultra. Voor 16 jaar en ouder. Wij gaan weer verder met de muziek. Hier is Sweet Love in.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 Hier is dat gloednieuwe nummer. Nu sta je hier. kom je tegen Als je niet wil, nou dan kom ik je halen Schat, doe niet lang, want we moeten bewegen Ah, nu ben je hier kammen. Test mij en het gaat beneden net als vangen. Zet mij baby, je weet het ontvangen. Come again. Nu sta je hier, nu sta je hier bij de chamos. Hier waar de money en kan vandaan komt. Wil je niet komen, dan kom ik je halen. Ik heb zich op de club, maar ik loop met twee glazen. Ze ziet dat we losgaan, mijn mannen zijn nonchalant. En we blijven shotta totdat we kapot gaan. Barman, come again papi, want ik ga pas naar huis als het licht is. Nu sta je hier. maar ik kan er niet zeven. Geef me een acht, kom je me tegen. Dus oeh, je bent een negen. Better je er tien, uit de magazine. Shawty back it up for my edit clean. Better je er tien, uit de magazine. Shawty back it up for my edit clean. Oh, bukken, meisje. Kan je voor me bukken, meisje? Kan je voor me drukken, meisje? Ze ziet dat we losgaan. Come again, come again, come again. Alle mannen zijn no Ik moet alvast iets vertellen over het volgend nummer. Voordat jullie denken van, wat gaat hij nou draaien met, met dit soort muziekkeuze? Maar dat is Heen aan de Maar ik vind het gewoon een lekker nummer. En daarom draai ik het. Dus schrik niet. Hier is eh, Heen aan de Naap van Milk and Sugar. Ook heel lekker om mee te zingen. En dat ga ik ook zeker doen. Heel hard schreeuwen door die studio heen. send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send call. Now yourself was Lord. Met Team. Ik ga zo meteen nog één nummer draaien. Als afsluiten van Justin Bieber. Want Maurice Mulder, als je zit te luisteren... Jij noemde mij altijd een belieber. Dus ik ga afsluiten met Children van Justin Bieber.